Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de derde nacht op rij bestookt Rusland Kiev met luchtaanvallen. In verschillende wijken klinkt het luchtalarm. De burgemeester van Kiev spreekt op Telegram van een massale aanval. Volgens het militaire bestuur gaat het om droneaanvallen. Het luchtafweersysteem houdt volgens hen wel een hoop tegen... maar vallend puin treft verschillende wijken van de Oekraïnse hoofdstad. Er is één dode gevallen en inwoners wordt opgeroepen in de schuilkelders te blijven. De gestrande veerboot van Ameland naar Holwert in Friesland is teruggevaren naar Ameland. De passagiers die nog op de boot zaten zijn op het eiland opgevangen. De autobrug in Holwert ging gisteravond niet meer naar beneden... waardoor de auto's niet gelost konden worden. Passagiers die niet met de auto waren konden wel van de boot af. De kabel van de autobrug was gebroken en vastkomen te zitten in het mechaniek. Naar verwachting is de dienstregeling komende ochtend verder niet verstoord. Tennisser Botic van de Zandschulp stopt voorlopig met spelen... en gaat pas weer meedoen aan toernooien als hij pijnvrij is. Van de Zandschulp kampt met een voetblessure. Die liep hij op tijdens zijn finale in het ATP-toernooi van München. De nummer 31 van de wereldranglijst verloor gisteren in de eerste ronde op Roland Garros... van de Argentijnse Tirante in vier sets. In de oude Romeinse stad Pompeii zijn opnieuw botresten gevonden van mensen die omkwamen bij de uitbarsting van de Vesuvius. Waarschijnlijk gaat het om twee vrouwen en een klein kind. Die schelden in een bakkerij. De drie slachtoffers zijn niet omgekomen door de uitbarsting zelf... maar door het instorten van gebouwen, zegt de directeur van het archeologisch park van Pompeii. De uitbarsting van de Vesuvius bijna 2000 jaar geleden ging gepaard met heel veel aardbevingen. Het weer. Deze ochtend is het in het noorden bewolkt met kans op motregen.